De man, een journalist en historicus, zegt dat hij geen wachtwoord of iets dergelijks hoefde in te vullen. Hij zei erbij dat de overheid pas iets op internet moet zetten als het embargo is verstreken. Nu is het te laat en is de beer los, zei de man. Inmiddels is de miljoenennota van de officiële website verwijderd, maar nog wel te lezen op nos.nl. In Den Haag is met verbijstering gereageerd op het vrijkomen van de nota en op de manier waarop dat kon. Minister Donner noemt het betreurenswaardig en zegt dat het niet de bedoeling was. Staatssecretaris Bleker van Landbouw noemde het hoogst ongelukkig, maar voegde eraan toe dat Nederland en de wereld er niet door vergaan. Het kabinet spreekt in de nota over koersvast beleid in onzekere tijden. De toon is over het algemeen somber. Het kabinet erkent dat het mogelijk meer moet gaan bezuinigen dan de 18 miljard euro die al was afgesproken. De koopkracht staat onder druk, schrijft het kabinet. Maar om de inkomenseffecten te verzachten komt er extra geld voor bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Volgens de miljoenennota komt het begrotingstekort volgend jaar op 2,9 procent. De inkomsten zijn lager dan verwacht en de tegenvallen volgt uit het slechtere economische beeld voor dit jaar, al dus de tekst. Net als dit jaar vallen de inkomsten volgend jaar tegen. Het kabinet verwacht dat er volgend jaar 406.000 werklozen zullen zijn en gaat uit van een inflatie van 2 procent. Het weer, vanavond opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 7 en dan kunnen mistbanken ontstaan. Morgen eerst vrij zonnig, in de middag in het zuidwesten kans op wat regen. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staan files van 3 kilometer en langer op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Hoogmade 7 kilometer. De A10 West voor de Continental 3. De A12 Utrecht-Arnhem bij Bunnik 4 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam bij het Kleinpolderplein 5. De A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein 3 kilometer. En vanuit Gorkum ook nog file bij Sliedrecht-West 3 kilometer. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug 4. De A20, de ring van Rotterdam, naar Gouda bij Terbrechtseplein 4 kilometer. Files bij Utrecht op de A27, Breda-Utrecht in beide richtingen bij knooppunt Lunette 4 kilometer. Het is vanuit het zuiden niet mogelijk om de A12 op te rijden naar Den Haag, na een ongeluk met een vrachtwagen.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 She's Miss California, uh, hottest thing in West LA. House down by the water, uh, sells her yacht across the bay. Lives in Marinello, Hollywood's her favorite scene. Loves to be surrounded, to be surrounded. superstars that know her name.